Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Dat melden Amerikaanse media. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. In 2016, tijdens zijn verkiezingscampagne, kreeg ze 130.000 euro zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. De 76-jarige oud-president, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld... zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Hij spreekt van een politieke vervolging en inmenging in de verkiezingen. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden... voor een aantal voortslepende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg over de grote winst van de boer-burgerbeweging... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Meer wilde hij niet zeggen over het gesprek met de top van het kabinet. Andere deelnemers zeiden dat het gesprek morgen verder gaat. Afgelopen dinsdag spraken ze ook al vier uur over de politieke situatie. Het kabinet werkt aan een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week is er een debat over de verkiezingsuitslag. Vitesse heeft alsnog een akkoord bereikt met de eigenaar van het Gelredoom over een nieuw huurcontract. De Arnhemse club vond de huur van ruim 2 miljoen per jaar te hoog en had het contract daarom opgezegd. Maar als gevolg daarvan dreigde de KNVB de licentie in te trekken. Dat gevaar is nu van de baan. Naar verluid gaat Vitesse toch een hogere huur betalen. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt niet kouder dan een graad of 9. Daarna een grijze dag met van tijd tot tijd regen.